Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Omicron-variant heeft zich ook al in Nederland verspreid. Want een van de twee mensen die eerder deze maand besmet is met de variant... is niet in Zuidelijk Afrika geweest. Het RIVM zegt dat diegene waarschijnlijk in Nederland is besmet. Dat kan een heel kort lijntje zijn, hè, dat die eh, persoon contact heeft gehad... met iemand die wel in Zuidelijk Afrika is geweest. En die heeft dan deze persoon besmet. Het kan ook zijn dat daar een aantal personen tussen zitten... Ehm, en dat je er niet meer achter komt wie de persoon is geweest die het virus mee heeft genomen uit zuidelijke Afrika. De nieuwe variant was al eerder in ons land dan we dachten. Het RIVM gaat nu verder onderzoeken hoe ver Omicron zich al heeft weten te verspreiden in Nederland. De politie stopt met het preventief fouilleren in de omgeving van fruitbedrijf De Groot in Hedel. De controles kwamen er na een serie aanslagen op medewerkers en ex-medewerkers van het bedrijf. Criminelen vinden dat zij moeten betalen omdat er een lading cocaïne is onderschept. De drugs zaten verstopt tussen bananen die bij de fruithandel binnen waren gekomen. Volgens de gemeente is er geen aanleiding om nog zulke grote controles te houden. De nieuwe regeringsleider van Duitsland, Olaf Scholz, vindt dat het parlement nog dit najaar over een vaccinatieplicht moet stemmen. De verplichting zou dan eind februari in kunnen gaan. In Oostenrijk geldt al zo'n plicht. Daar moet iedereen die nog niet is gevaccineerd vanaf februari verplicht een prik halen. Bewoners van de binnenstad in Eindhoven krijgen weer wat rust in hun leven. Want tot vandaag tetterde deze stem door de winkelstraten. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Welcome to the city of Eindhoven. Together we will get coronavirus under control. Buurbewoners werden er helemaal gek van. Nu zegt de gemeente Eindhoven dat de boksen door een foutje te hard stonden. Toen een stroomstoring een paar weken geleden werd verholpen... sprongen de boksen op vol volume aan. De gemeente heeft ze vandaag een heel stuk zachter gezet. Het weer nog bewolkt en regenachtig. Het wordt niet kouder dan 8 graden. Morgen kan het zelfs een beetje stormen aan zee. Veel wind, regen en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de meer drie kilometer met een kwartiertje oponthoud. Een kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daardoor vielen tussen knop en de Raasdorp en Beverwijk Oost. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En dan verder nog eh, de nasleep van de problemen op de A44 eerder vanmiddag. De A44 is overigens weer vrijgegeven in beide richtingen bij de Kaagbrug. De problemen zijn verholpen. Maar nog wel vielen eh, file op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Bij Hillegom 3 kilometer met een half uur vertraging.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 Een vleugje melancholie daarbij, zoals we Ak van Rooyen eh, kennen. Komende dit nummer van zijn album vanaf eerder dit jaar 90 90 jaar was hij vorig jaar geworden. Ehm, helaas kwam Akons eh, afgelopen 18 november op 91-jarige leeftijd eh, te ontvallen. Eh, tot kort voor zijn dood bleef hij muziek maken van het hoogste niveau. Ehm, het nummertje wat je hoorde heette Papa, Can You Hear Me? En dat komt dus van dat album 90 of 90. En dat is het bruggetje ook naar mijn mede-presentator van vandaag. Onze man, onze man in eh, Spanje, wou ik zeggen. Uh, Jaap Funnekrotter, Hallo, goedemorgen Jaap. En jij bent ook zeer bekend met het werk van uh, Ak van Rooyen, neem ik aan. Ja, goedemorgen Edward. Zeker. Ak heb ik een aantal keren in de krocht zien optreden... Eh, met eh, de beroemde concertserie daar op zondagmiddag eh, van september tot en met mei. En ik bewaar daar prachtige herinneringen aan. De man die heel bescheiden, je hebt natuurlijk artiesten met een, die het hele podium vullen met hun presence. Uh, eh, Act was eigenlijk het tegenovergestelde. Het was een, eh, vond ik, een hele bescheiden, vriendelijke man, maar met een prachtige toon. Eh, hij, hij liet zichzelf helemaal kennen door zijn muziek. En ontzettend, hij heeft een mooie leeftijd bereikt, 91. Maar we zullen missen en fijn dat er nog een, een cd van hem is uitgekomen verleden jaar. Ja, Trouwens, zeker. nu we het toch over de kocht hebben... Uh, ik zal maar gelijk met slechte nieuws beginnen. Door de lockdown eh, van de avond die we krijgen... Eh, heeft Hans Rijmers het concert van 12 december, het kerstconcert... moeten annuleren. Ze gaan proberen om het te verzetten naar een latere datum. Dan is het uiteraard geen kerstconcert meer, waarschijnlijk. Maar in ieder geval 12 eh, december gaat niet door in de krocht. Als het niet verzet kan worden, vertelde Hans me, ik heb hem nog even contact voordat de uitzending begon, dan eh, krijgen uiteraard de mensen die eh, al betaald hebben hun geld keurig teruggestort. Mm dat eh, nog even wat betreft de dienstmededeling. Ja, dus dan nou, zullen de, mensen vooral moeten gaan luisteren naar de muziek weer, denk ik, eh, zoals eh, via ZFM Jazz wordt gebracht. Ja. Absoluut. En ook even welkom aan de luisteraars hier in Marbella en omstreken. Ik weet, er wordt in Marbella geluisterd, er wordt eh, in Calahonda geluisterd, er wordt in uh, eh, Benalmadena geluisterd. Dus eh, ook aan die luisteraars allemaal welkom. En Edward, zullen we naar het tweede nummer gaan deze ochtend? Zullen we een eerst draaien en zeg je dan wat? Of wil je het nu al introduceren? Ik vertel even, we hadden het over de krocht. Iemand anders die regelmatig daar was is eh, André Vrolijk. Eh, mhm. die uh, jazz-accordeon speelt. Johnny Meyer deed dat vroeger ook op ja. virtuoze wijze. En André Vrolijk is in zijn voetsporen gegaan. we gaan luisteren naar een nummer wat heel beroemd is geworden door Oscar Peterson. You Look Good To Me. Het is van, de LP, van de CD Getting Sentimental. En naast André op accordeon horen we Martien Oster op gitaar. Edwin is op bas en Gijs Dijkhuizen op drums. You look good to me. Pap is eraf. André Vrolijk, You Look Good To Me. Ook een beetje melancholische sfeer hing daar bij dat nummertje. Uh, ja, Jaap, je had eh, iets anders klaarstaan nog. Of gekozen, ja, ik het zo zeggen. Eh, een van mijn lievelingsballads van, van Rita Reis. het is, komt van de cd The Lady Strikes Again uit 1999. En dat was na het overlijden van Pim Jacobs mhm. haar eh, nieuwe eh, formatie. Eh, die ze deed met Ruud, Bakker, Ruud Jacobs natuurlijk, haar zwager. Frits Landersbergen op drums en Cor Bakker op piano. The Lady Strikes Again. En een prachtige ballad, een van de mooiste vind ik altijd van haar. A Nightingale Sang in Berkeley Square. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in bars. square. I may be right, I may be wrong. me, a nightingale. Larsen. De Amerikaanse tenor en bariton-saxofonist is net zoals eh, veel luisteraars van ZFM Jazz... een eh, groot fan van Gary Mulligan. En die David Larsen voorzag eh, wat onbekendere songs van Mulligan... van nieuwe arrangementen en nam het album The Mulligan Chronicles op... Waarbij die eh, ondersteund wordt door eh, een ritmesectie die, ja, waarvan de leden allemaal ooit met de Mulligan eh, in verschillende fases van die zijn loopbaan hebben samengespeeld. Dus dat is echt een must-have album, denk ik, voor die liefhebbers van de warme bariton saxklanken en het werk van Mulligan. Jaap. Ja, en dat hebben we vlak achter elkaar gezet. Eh, ik ben ook een groot liefhebber van eh, Mulligan. En ik heb gekozen voor een nummer uit het begin van zijn carrière. Eh, opname 24 mei 1958. En hij speelt daar de muziek, gecomponeerd door Johnny Mandel... van de toenmalige cultfilm I Want To Live. Eh, als je goed uh, struint op internet, dan kan je hem waarschijnlijk hier nog wel, hier of daar nog wel eens een keer zien. Een, eh, een echte 50 mhm. jarige cultfilm. we horen Gary natuurlijk op bas, Art Farmer op trompet, sorry, op tenor, Bud Schenk op sax, Frank Casolino op trombone, Pete Jolly piano, Red Mitchell bas en Shelly Man op drums. We gaan luisteren naar Nightwatch. first I heard the music And then I saw their dancing Over my ceiling it rised The place waiting deep in my eyes Where the blackbird all just a memory. But oh, what a memory it brings. Dreaming of that place that I would run to, where the blackbird sings. I still can hear the music. I still can see the dancing. But I've traded my ceiling place where all beauty resides, where the blackbird sings. Don't worry, little one, hear my song. Blackbird Sings. Eén van de 12 originals die eh, klinken alsof ze rechtstreeks uit de Great American Songbook eh, stammen. Eh, en dat nummer is te vinden op het album You're the Light and the Way van de Canadese jazz singer songwriter Alex Bird. Het is echt een puikplaatje speciaal voor de komende feestdagen, denk ik. Ehm, Jaap, jij hebt een ander befaamde, vermaarde vocalist. Ja, eh, bekend om zijn sketchsong. Eh, we hebben het natuurlijk over Mel Tormé. En eh, Mel die wordt hier begeleid door de Marty Page Orchestra. het is een opname uit de 60er jaren van de cd Swings Schubert Alley. We gaan luisteren naar Too Close for Comfort. Be wise, be fair, be sure, be there. behave, beware, be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for comfort. Too close, too close for comfort. No, not again. Too close, too close to know just when to say when. Be firm and be fair.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 Put on your old thinking cap, boy, cause if you don't look out, you will find that you are much too, too close for comfort. You're heading for a mishap, boy, the first thing that you know, she have you up that old tree. She's too close for comfort. Too close. Too close. Oh, it's too close. But da da da da. Be firm and be fair. Be absolutely sure, beware on your guard. Take care when there is such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another, too late to run for mother. She's much too close for comfort now. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware too close, too close for comfort now. Ja, jaap. wie hoorden we hier voorbij eh, springen? Ja, dat eh, was het Ruud Jacobs en Frits Landersbergen sextet... die in 2000 een eh, cd hebben geproduceerd onder de titel... Homage to George Shearing. Het zijn allemaal Shearing-nummers... En het leuke van deze cd is, als je de binnenkant open doet... dat de liner notes door George zelf geschreven zijn. En hij geeft ook wat commentaar, zelfs hier en daar wat kritisch over de uitvoering van <laughs> sommige van de nummers. Dit nummer waarna we luisterden was Jumpin' with Symphony Sit. En als ik het goed zie, heb jij ook wat Nederlands nu voor ons klaarstaan. Ja, zeker. Maar voordat ik daar naartoe ga, weet je toevallig wie Symphony Sit is? Nee, jij wel? Ja, dat was een, eh, een blanke radio-dj die in de jaren 40 eh, de bebop eh, introduceerde... voornamelijk natuurlijk zwarte muziek in die tijd aan een publiek. en dat deed hij met een soort van lingo, wat, weet je wel, een soort taalgebruik... wat dan ook zwarte muzikanten gebruikte in zijn optiek. En dat was heel populair, alleen niet iedereen was ervan gesmeerd. En ik heb ooit het boek gelezen van Miles Davis, die, die, vond, <laughs> die vond de hele symfonie zit helemaal niks. dus de meningen waren een beetje verdeeld over die man... Maar maar uh, daar, daar, daar is het nummer naar aangewijd, zeg maar, Symphony, eh, zit, eh, oh, Jumping okay. for Symphony. Leuk, leuk verhaal. Ja. Leuk verhaal. Eh, ja, Alexander Bates, dat klopt. Ja, iedereen kent natuurlijk eh, de gebroeders Bates. Eh, Alexander Bates is de saxofonist. Wat minder bekend dan Peter Bates, de pianist. En Marius Bates, de bassist. Maar hij heeft onlangs een plaat uitgebracht, Blues for the Legends... waarin hij een ja, soort van ode brengt aan het vette saxofoongeluid... van mensen als Ike Beck, Gene en dat soort mensen, Ben Webster. En dat is echt een heel leuk plaatje geworden... Blues eh, voor The Legends. Moet ik even kijken hoe het eh, nummer ook alweer heet. Ben ik even kwijt.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 Forgotten Heroes of the Past... met uh, Alistair van der Molen op eh, trompet... Miguel Rodriguez op eh, piano... Marius Bates zijn broer op bas... en Timo, volgens mij, Hennekes op drums. En daarna hoorde je het nummer van een van de meest jaarspraakmakende spraakmakende zangeressen... Amerikaanse zangeressen van dit moment, Chess Mea Horn... en haar versie van Lover Come Back to Me. Jaap. Ja, we nemen weer even een duik in het verleden. Eh, ook vocaal. Uh, Chad Baker, natuurlijk grandioos trompetist. Eh, maar daarnaast ook zanger met een hele feminine stem, zou ik zeggen. van zijn CD-LP Chat in Paris. een opname uit 1955 in Parijs gemaakt. Met Chat op trompet en zang. Raymond voor piano, Benoit Quersin, bas en Jean-Louis Vial op drums gaan we luisteren naar Everything Happens to Me. date for gold. and you can bet your life it rains. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching calls and missing trains. Everything happens to me. I know thing. I've had the measles and the mumps. And every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me That love would turn the trick to end despair But now I just can't fool his head that thinks for me I've mortgaged all my castles in the air telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. I've telegraphed and phoned. I sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once. then it had to be with you. Everything happens to me. Eerder uh, deze week bereikte ons het uh, nieuws dat uh, Rob de Nijs de Nestor van de Nederlandse populaire muziek bezig is met een soort van uh, eh, afscheidstoer. De ziekte van Parkinson eh, maakt verder optreden eigenlijk eh, onmogelijk. En dat deed me herinneren gisteravond van ehm, dat hij ooit een plaatje heeft gemaakt over een aantal opnames met Rita Reis. Dus daar ging ik even naar op zoek en ik heb het inderdaad gevonden. Het nummertje Rita Reis en Rob de Nijs, Side by Side. Nou, dat gaan wij ook, Jaap en ik, doen in het tweede uur. Want we zitten alweer bijna aan het einde van het eerste uur. Dus ehm, ja, die opname komt ergens uit midden jaren 60, 1966, als ik eh, me niet vergis. Uh, begeleid door het uh, Ruud Jacobs trio met Ruud Jacobs, Pim Jacobs en Wim Overgouw. Dus ga luisteren naar Side by Side, Rita Reis en Rob de Nijs en tot in de tweede uur. the barrel of money. Maybe we're ragged and funny, but the travel along, singing a song side by side. Don't know what's coming tomorrow. Maybe it's trouble and sorrow, but we'll travel the road, sharing our load. Just as long as we're together, baby. It doesn't matter at all. When they've all had their quarrels and fight, we'll be the same as we started. Just travel along, singing a song side by side. the sky should fall. Well, I say, just as long as we're together, it doesn't matter at all. When they all had the quarrels and fight it. we'll be the same as we started.